Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Sierra Leone wil meewerken met de Nederlandse overheid en internationale politiediensten... in de zaak van de voortvluchtige Jos L., bijgenaamd Bolle Jos. Op beelden die vrijdag opdoken zou te zien zijn dat hij in het land een kerkdienst heeft bijgewoond. Hij zou twee rijen achter de president zitten. De autoriteiten in Sierra Leone onderzoeken of Jos L. wordt beschermd door hooggeplaatste personen... De president zou niet weten wie hij is. De Brabander wordt internationaal gezocht. Hij is veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugstransporten en opdrachtgeven voor een moord. Zoals verwacht is Lukashenko volgens de eerste exit poll de grote winnaar van de presidentsverkiezingen in Belarus. De zittende president kreeg volgens de staatstelevisie 87,6 van de stemmen. Dat Lukashenko weer zou winnen was van tevoren al een gegeven. In Belarus zijn onafhankelijke media verboden... en alle belangrijke oppositieleden zitten gevangen... of zijn gedwongen naar het buitenland te vluchten. De Colombiaanse president Petro staat niet toe dat vliegtuigen uit de VS met migranten aan boord op Colombiaans grondgebied landen. Dat zegt de president op X. Twee Amerikaanse deportatievluchten zijn vanwege het besluit geweigerd en moesten omkeren. Er zouden zo'n 160 migranten aan boord zijn geweest. De Colombiaanse president vindt dat de migranten als criminelen behandeld worden. Ook Mexico en Brazilië zijn deze week al in verzet gekomen tegen de deportaties. Het dodental bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon is opgelopen tot 22. Ook raakten zeker 124 mensen gewond. Al dagen zijn er confrontaties tussen Libanese demonstranten en het Israëlische leger. Libanese burgers willen naar huis in het door Israël bezette gebied in Zuid-Libanon, maar worden daar tegengehouden.